Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden Oekraïense militairen zijn mogelijk gevangen genomen door de Russen. Volgens de New York Times is dat gebeurd toen het Oekraïense leger zich terugtrok uit de stad Avdivka... waar al maanden zwaar om werd gevochten. Volgens de krant zijn er 800 tot 1000 soldaten vermist of gevangen genomen... Dat aantal is moeilijk te bevestigen, zegt verslaggever Wessel de Jong. Ik heb daar militairen gesproken. Die zeiden, nou, ik heb al mijn soldaten eruit gekregen. Ik heb ook weer via via verhalen gehoord... Eh, dat op een gegeven moment midden in stadsgevechten... soldaten zonder kogels kwamen te zitten... en dat die contact verloren met de basis. dus op zich wel kans dat dat soort mannen natuurlijk... Eh, dat die krijgsgevangen gemaakt zou zijn. Dat, eh, die kans is wel groot. Avdiivka kwam afgelopen weekend in de handen van de Russen. De val van die stad wordt gezien als de grootste Russische overwinning in ons ongeveer een jaar. Voetbalclubs in binnen- en buitenland zeggen dat ze zijn opgelicht door een Nederlander. Het zou gaan om een oud-voetballer van 26 die onder meer in de jeugd van Sparta en Roda JC zat. Hij zei dat hij directeur van een club was en wilde transferdeals sluiten. Deze journalist van de Telegraaf snapt dat clubs er zijn ingetuind. Het feit dat deze man, eh, die in beeld is, ook uit de voetbalwereld komt... dat zegt ook wel genoeg. Hij weet natuurlijk welke taal spreken. En ik denk dat in de haast dat mensen toch geld ruiken en, en bereid zijn om snel te betalen. Want bijvoorbeeld in één geval was er sprake van transfer voor slechts 120.000 euro. Eh, waardoor iemand dacht, van, nou, dat, dat, is een, een, een, koopje. Sommige mensen hadden het wel in de gaten. en Zij zeggen dat ze werden bedreigd toen ze er iets van zeiden. De voetbalbond KNVB heeft aangifte gedaan bij de politie. En er moet naast een energielabel ook een klimaatlabel komen voor huizen. Dat zeggen de drie grootste banken van Nederland. Woningzoekers weten vaak te weinig over de kans op overstromingen en verzakkingen... en houden daar dus ook geen rekening mee. Volgens ABN AMRO kan een klimaatlabel helpen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk op pandniveau, dus voor iedere woningeigenaar... dat we veel beter in kaart brengen van wat komt precies op die huizen, eh, woningeigenaar af... Eh, en wat gaat hem dat kosten? De vereniging Eigen Huis vindt het klimaatlabel geen goed idee. Zij denken dat er dan allerlei nieuwe inspecties moeten komen. Die kosten tijd en geld. En het weer nog veel wolken, maar nu nog bijna overal droog.